Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Dievenbendes hebben het de laatste maanden gemunt op landbouwmachines. Trekkers en andere grote apparaten worden gejat op het boerenerf... en gaan dan vaak op de vrachtwagen naar Oost-Europa. Deze landbouworganisatie hoort via leden ook veel verhalen. Nou, inderdaad, eh, dat ze morgens wakker worden... en dan eh, zijn er echt grote machines zoals verrijkers eh, gestolen... maar ook shovels, grasmaaiers, elektrische fietsen... Eh, ja, hele schuren worden leeggeroofd. Volgens haar gaat het om bendes die professioneel te werk gaan. Eerst worden mensen op verkenning gestuurd. Later komen ze terug om de boel leeg te roven. Honderden banken, verzekeraars en andere financiële instellingen... hebben hun klimaatambities naar beneden bijgesteld. Dat schrijft het FD. De bedrijven spraken vier jaar geleden af dat ze in 2050 geen geld meer zouden overmaken naar CO2-uitstoters. Die belofte is nu geschrapt. De financiers zeggen wel dat ze zich zullen focussen op het stimuleren van groene projecten. Max Verstappen en zijn collega's blijven voorlopig racen in België. De coureurs blijven tot 2031 langskomen op het circuit van Spa-Francorchamps. Al worden er wel twee edities overgeslagen. In 2028 en 30 gaat de Formule 1 ergens anders heen. Waar, dat weten we nog niet. Er was veel onduidelijkheid over de GP van België. Het oude contract liep dit jaar af. En de gemeente Urk heeft een nieuw logo en daar zijn veel inwoners niet echt over te spreken. Het nieuwe logo is een stuk simpeler dan het vorige. Eigenlijk is het nu niet veel meer dan een blauwe U. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Als ik er nou naar kijk, dan denk ik eh, aan Unox of aan Unilever. Eh, ik denk niet aan Urk. Wees nou eens eerlijk. Dan geef jij, geen mening over een eh, keer. Ik heb er geen mening over als nee, journalist dat Dat dacht ik wel. Hij is iets simpeler, iets moderner, tijdloos. Oh, dus wij zijn simpel. Eenvoudig. Daar komt het nog neer, we zijn eenvoudig. niet mijn woorden, hè? Nee. <laughs> Er loopt inmiddels een petitie om het oude logo weer terug te krijgen. Die is ruim 700 keer ondertekend. Het nieuwe logo was trouwens niet een miljoenenpost. Het kostte 500 euro. En het weer nog. In het noorden nog een enkele bui... maar verder vooral veel blauw en zon vandaag bij 3 tot 6 graden. Later vanuit het zuiden meer wolken met vanavond ook kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie.